brandweer in Den Haag heeft in de binnenstad vijf mensen uit een brandend pand gered. Vier mensen zijn met ademhalingsproblemen ter observatie naar het ziekenhuis gebracht. De vijfde is door ambulancepersoneel behandeld. Het pand heeft veel schade opgelopen. De tweede verdieping is verwoest en er is veel rook- en roetschade. De naastgelegen huizen werden korte tijd ontruimd, maar bleven gespaard. De oorzaak van de brand in Den Haag is nog onbekend. De Australische stad Brisbane is getroffen door de zwaarste storm in 30 jaar. Er werden windsnelheden van 140 km per uur gemeten. Twaalf mensen raakten gewond. Veel bomen waaiden om en honderden elektriciteitsleidingen braken. 90.000 huishoudens kwamen daardoor zonder stroom te zitten. Volgens de minister van Transport loopt de schade tegen de 100 miljoen Australische dollar. Dat is omgerekend 70 miljoen euro. Brisbane is met 2,2 miljoen inwoners de derde stad van Australië. In de Europa League heeft Feyenoord de knock-outfase bereikt. In de Kuip wonnen de Rotterdammers met 2-0 van titelhouder Sevilla. Jens Toornstra en Karim El Amadi waren de doelpuntenmakers. Of PSV de knock-outfase haalt is nog maar de vraag. De wedstrijd in Portugal tegen Estoril werd vanwege zware regenval na de eerste helft gestaakt. Op dat moment stond Estoril met 3-2 voor. De tweede helft wordt vanmiddag om 5 uur Nederlandse tijd gespeeld. PSV heeft de KNVB gevraagd om de topper tegen Feyenoord van aanstaande zondag te verplaatsen. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben zich voor het eerst geplaatst voor het WK. Oranje won het tweede play-off duel in en tegen Italië met 2-1. Het WK is volgend jaar juni in Canada.